een Klomp met het NOS-journaal. Bij luchtaanvallen op de stad Raqqa zijn zeker 32 IS-strijders gedood. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Meer dan 40 IS-strijders zouden gewond zijn geraakt. De luchtaanvallen werden uitgevoerd door de internationale coalitie onder leiding van de VS. Er waren bombardementen op 15 doelen bij Raqqa, dat door IS als een hoofdstad wordt beschouwd. In Tilburg worden vanaf morgen 500 vluchtelingen opgevangen in het oude belastingkantoor. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, deed een dringende oproep aan de gemeente voor een nieuwe opvanglocatie. Op dit moment worden er al 250 vluchtelingen opgevangen in een leegstaans verzorgingshuis in Tilburg. Jimmy Carter is kankervrij verklaard. De oud-president van Amerika zei dat tijdens een kerkbijeenkomst in de Amerikaanse staat Georgia. In augustus maakte de 91-jarige Carter bekend dat hij meerdere hersentumoren had en dat hij chemotherapie zou krijgen. Jimmy Carter was tussen 1977 en 1981 president van Amerika. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. De Nederlandse zwemsters hebben op de EK Korte Baan zwemmen in Israël twee gouden medailles gewonnen. Ranomi Kromowidjojo was de snelste op de 50 meter vrije slag. En tijdens de estafette won Kromowidjojo samen met Tessa Vermeulen, Monique Nijhuis en Inge Dekker goud op de 4x50 meter wisselslag. In de eredivisie heeft Roda JC voor de elfde keer op rij niet gewonnen. In Kerkrade bleven tegen FC Groningen 0-0. Feyenoord won thuis van Heracles Almelo met 3-0. De wedstrijd NEC-Pek Zwolle eindigde in een gelijkspel. In Nijmegen werd het 2-2. En Willem II sleepte thuis drie punten binnen na een 3-0 overwinning op Cambuur. Het weer, vanuit het westen wordt het langzaam droger en de wind neemt flink af.